Kees Groot met het NOS-journaal. De spanningen in de Pakistanse hoofdstad Islamabad lopen op. Enkele tienduizenden betogers zijn onderweg naar het parlement... om daar het aftreden van premier Sharif te eisen. De minister van Binnenlandse Zaken riep eerder op tot kalmte. Er wordt gevreesd voor een confrontatie tussen veiligheidstroepen en betogers. Het leger is ingezet om het parlement te beschermen tegen de demonstranten. Die vinden dat de regering te weinig doet tegen corruptie, armoede en de Taliban. Ook zou Sharif zich schuldig hebben gemaakt aan verkiezingsfraude. In Italië zijn twee straaljagers neergestort. Waarschijnlijk zijn de toestellen tegen elkaar gebotst tijdens een oefening van de Italiaanse luchtmacht. De toestellen zijn zo'n 150 kilometer ten noordoosten van Rome neergestort in heuvelachtig gebied. Vier inzittenden worden vermist. Ooggetuigen hebben geen parachutes gezien. Op de plaats waar de toestellen neerkwamen zijn meerdere branden ontstaan. Voor zover bekend is niemand op de grond gewond geraakt. Het kabinet moedigt bedrijven aan hun activiteiten terug naar Nederland te verplaatsen. Minister Ascher schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schat dat nu zo'n 1 tot 2 procent van de bedrijven productie hebben teruggehaald uit het buitenland. Dat doen ze onder meer omdat ook in de traditionele lage landen de salarissen stijgen. Asscher schrijft ook dat het door de participatiewet aantrekkelijker wordt om eenvoudige werkzaamheden naar Nederland terug te halen. Dat werk kan gedaan worden door mensen met een arbeidsbeperking. Op het EK zwemmen in Berlijn heeft de Nederlandse gemengde estafetteploeg zilver gehaald. Op de 4x100 meter wisselslag was alleen Groot-Brittannië sneller. De gemengde estafette wordt gezwommen door twee mannen en twee vrouwen. Het weer, de buiigheid neemt in de loop van de avond af, maar helemaal droog wordt het niet. De minima liggen vannacht tussen 7 en 13 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A20 dicht van Gouda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd. De afsluiting is tussen Knoop het Gouwen en Moordrecht. Verkeer kan omrijden via Den Haag of via Gorkum.